Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Onder leiding van Saoedi-Arabië heeft in de jemenitische hoofdstad Sanaa... een wapenopslag van de Houthi-rebellen gebombardeerd. Over slachtoffers is niets bekend. De Houthis stemden gisteren nog in met een tijdelijke wapenstilstand... zodat de bevolking humanitaire hulp kan krijgen. Het bestand gaat morgenavond in. Vandaag werd er in Jemen nog volop geschoten en gebombardeerd. In Weert heeft de politie een vrachtwagen gevonden vol met vaten drugsafval. De politie spreekt van een behoorlijke vangst. De drug stond geparkeerd op een uitvoegstrook. Agenten die een kijkje namen vonden in de laadruimte vaten met bij elkaar zo'n 7000 liter. Met een weegruikende vloeistof. De brandweer heeft het spul onderzocht en zegt dat het waarschijnlijk afval uit een drugslaboratorium is. De vrachtwagen was eerder in Duitsland gestolen. In de buurt van Sittard zijn ook vaten gevonden met vermoedelijk drugsafval. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de zaken. Motorclub Black Sheep dreigt politie en justitie met een rechtszaak. De club vindt dat zijn imago doelbewust wordt aangetast. De advocaat van Black Sheep benadrukt dat de motorclubs niet crimineel zijn... terwijl politie, justitie en voormalig minister Opstelten de clubs daarvan wel hebben beschuldigd. De bikers willen een eind aan wat ze noemen het ongefundeerd plakken van criminele etiketten op hun organisatie. De Liberis Literatuurprijs gaat dit jaar naar Adriaan van Dis. Hij krijgt de prijs voor zijn autobiografisch getinte roman Ik Kom Terug. Juryvoorzitter Pijbers maakte de winnaar bekend in Nieuwsuur. Van Dis krijgt een kunstwerk en 50.000 euro. De jury noemt Ik Kom Terug een uitzonderlijke roman... die op tragicomische wijze naar de kern van het mens zijn graaft. Het weer. Vannacht koelt het af tot 13 graden. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen. Overdag geregeld zon. Later in het noorden en noordwesten kans op een bui.